Mark Hokker met het NOS Journaal. Noord-Korea heeft beloofd geen onaangekondigde rakettesten meer te houden. Voortaan wordt bij zo'n test eerst de VN-organisatie voor luchtveiligheid gewaarschuwd. Nu mijden luchtvaartmaatschappijen het Noord-Koreaanse luchtruim... vanwege onaangekondigde rakettesten van de afgelopen jaren. Als het luchtruim weer open gaat, kunnen maatschappijen tijd en geld besparen... op vluchten tussen Azië en Europa en Noord-Amerika. Het schot dat gistermiddag op het treinstation Brussel-Zuid werd gelost... was het gevolg van een vete tussen twee families. Het Belgische Openbaar Ministerie heeft dat bekendgemaakt. De dader is nog niet opgepakt, maar de politie weet wie het is. Het vuurwapen is gevonden op de vluchtroute van de man. De harde knal leidde tot paniek onder reizigers... en een deel van station Brussel-Zuid werd door leger en politie ontruimd. In een kliniek bij Basel is David Goodall overleden. De 104-jarige Australische wetenschapper kwam de afgelopen weken in de publiciteit omdat hij klaar was met zijn leven, maar in zijn eigen land geen stervenshulp kon krijgen. In Zwitserland vond hij die hulp wel. Een arts bracht aan het begin van de middag een infuus aan, waarna Goodall zelf de knop omzette en het dodelijke middel zijn lichaam instroomde in het bijzijn van zijn familie. De hoogbejaarde Goodall was ziek, maar wilde dood omdat, was niet ziek, pardon, maar wilde dood omdat hij naar eigen zeggen op een ontluisterende manier heel oud was geworden. Hij stelt zijn lichaam ter beschikking van de wetenschap. De politie heeft vannacht in de bossen bij Strijbeek in Brabant urenlang gezocht naar een 78-jarige automobilist die bij een botsing met een landbouwvoertuig gewond was geraakt. Na het ongeluk was de man het bos ingelopen. Rond half acht vanochtend werd hij gevonden. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het weer grotendeels droog en vanuit het zuiden breekt de zon steeds meer door. In het oosten zijn tot de avond veel wolken. Het is 14 tot 17 graden.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 Ja, dat was het toch bij. Dat ik ook. Doet hij ook altijd. Dus nou, ik, doe dat ook. Voor de mensen die op de camera kijken. Gewoon even drie keer in je handen klappen. Klap, klap. Wie is dat? Dit is Matchbox Muziek Boulevard Live. Maar de eerste twee uur zijn bestemd voor het programma Matchbox. Ja, en voor die vaste luisteraars van dit programma die nu denken van... wat klinkt die Bart ineens raar? Ja, dat Bart ook helemaal niet. Want die zit met zijn luie kont in Oostenrijk. En eh, die doet gewoon helemaal niks. Maar... Hij heeft wel het lijstje samengesteld. Dus alle muziek die u vandaag hoort, eh, is niet mijn verantwoording. Maar is allemaal Bart. Dus dank daarvoor Bart. Hartelijk dank Bart. <laughs> Goed. Eh, Matchbox dus, aflevering zoveel van jaargang zoveel, dat weet ik allemaal niet. We hebben één nieuwe binnenkomer uit de top 40 van 50 jaar geleden. Dat hebben we dan weer wel. En voor de rest hebben we gewoon lekkere muziek.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 En vooral ook niet te vergeten drummer Jim Keltner. Dat waren de mensen die deze prachtige band eh, vormden. En dit was een van hun eerste grote hits gezamenlijk. Handle with Care. We gaan door met de... Eh, hoe heet die man ook weer?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 Die andere was San Quentin. En eh, zo hebben er nog wel een paar. En ehm, Johnny Cash heeft een aantal keren opgetreden voor de gevangenen in deze gevangenissen. Folsom Prison onder andere. En later ook nog een keer in San Quentin. En daar zijn ook nog prachtige albums van. Johnny Cash, The Man in Black. En we gaan door met Bob Dylan. Positively 4th Street. just want to be on the side that's winning. You say I let you down, you know it's not like that. If you're so hurt, why then don't you show it? your faith but that's not where it's at. You have no a fool to think I'd make contact with the one who tries to hide what it don't know to begin with. You see me on the street, you always act surprised. You say, How are you? Good luck, but you don't mean it. me with your position and your place. Don't you understand? It's not my problem. I wish that for just one time you could stand inside my shoes. And just for that one moment, I could just one time you could stand inside my shoes, you'd know what a drag it is to see you. Toen de tijd eh, zo'n beetje de opvolger van Like a Rolling Stone als singeltje. Als ik het tenminste goed heb. Relatively Fourth Street uit zijn eh, ja, zeg maar blonde om blonde periode hè, van Dylan. Wat ik nog steeds een van zijn beste albums vind. Ik heb hem nog steeds in de kast staan. Prachtig mooi eh, album. En dit was Dylan. We gaan eh, naar de top 40 van 50 jaar geleden. En dat is dan niet de Nederlandse, maar de Engelse top 40 van 10 mei 1968 dus. En dat was een mooi muziekjaar. En eh, ook de Beach Boys hadden in dat jaar een, nieuwe plaat, een nieuwe single. En eh, die kwam eh, in die top 40 van 50 jaar geleden dus binnen op nummer 38. Friends. Boys. Het nummer heette Friends. Kwam binnen op nummer 38 in de top 40. Eh, Engelse top 40 weliswaar. Van 50 jaar geleden, 10 mei 1968. En toen was dit een hit. Nou weet ik trouwens niet of dit nou... Nee, volgens mij is dit niet door Brian Wilson geproduceerd. Want die uh, lag toen al ergens ernstig in eh, de clinch met zichzelf. en, maar goed, het liedje heette Friends en vrienden zullen wij blijven. De keuze is allemaal van Bart van de Meer, dames en heren. Ik eh, val alleen in, eh, voor de, in de presentatie, omdat de man ergens daar in Oostenrijk eh, met vakantie is. En dat is hem natuurlijk van harte gegund. Dus vandaar dat u een beetje vreemde stem hoort. En, maar de muziek is van Bart. Dat is een ding wat zeker is. En daarom gaan we nu naar Nirvana. Rainbow Chaser. Travels on a cloud is what all to the time people know. I'm facing crowd, all dressed up and laughing. It's hoor u denken daar aan de andere kant Nirvana. Nirvana, dat is toch die band van Kurt Cobain en al die, die uh, metalachtige muziek. Nee, nee, er is kennelijk nog een Nirvana, of kennelijk, dat, dat is er. Bestaan overigens nog steeds, toeren af en toe nog sporadisch. Dat is een Engelse ehm, progressive rock band die actief was van 1967 eh, tot 1972. De leden kwamen eh, weer bijeen in 1985 en toeren ook tegenwoordig af en toe, dus heel sporadisch nog een keer. De groep bestaat uit twee muzikanten, eh, te weten Alex Spyropoulos. Spyropoulos, waarschijnlijk een Griek, jawel. Geboren in Griekenland. En Patrick Campbell Lyons, geboren in Ierland. Die elkaar uh, ontmoetten in Londen. En ze waren verantwoordelijk voor een aantal singles... waarvan Rainbow Chaser, wat u net hoorde, uit 1968. Eh, en dan hebben ze ook nog gehad Pent Pentcoast Hotel en... Eh, Tiny Goddess. Dat waren ook nog singles van deze heren. In 1967 bracht de band zijn eerste album uit. Eh, een conceptalbum getiteld The Story of Simon... Eh, Simon, even kijken hoor, Simon Path. Nou, een hele andere Nirvana dan zoals de mensen uit de metalwereld en de rockwereld zullen denken. Maar deze band was het eerst. Zo is dat nou eenmaal. Rainbow Chaser, zo heette het prachtige nummer van deze band. Papa do you want if you don't want money? What do you want if you don't want gold? Say what you want and I'll give it you, darling. Wish you wanted my love, baby. What do you want if you don't want her? What do you want if you don't want those? Say what you want and I'll give it you, darling. Wish you wanted my love, baby. Well, I'm offering you this heart of mine, but all you do is play it cool. What do you want, oh boy? You're making a fool of me. One of these days when you need my kissing. One of these days when you want me to. Don't turn around, cause I'll be missing. Then you want my love, baby. Well, I'm offering you a diamond ring, but all you do is turn me down. What do you want, oh boy, you're going to down on me. One of these days when you need my kissing, one of these days when you want me to. Don't turn around, cause I'll be missing. to my love, baby. Oh, well, then you want to my love, baby. Ja, het leuke van dit programma is dat je inderdaad eh, muziek hoort uit 60, 60 eh, jaar popmuziek. En ehm, de variatie is groot en leuk en aardig. En ik zit echt te genieten hier hoor. Ja, heerlijk. Adam Faith was dit. En eh, die vroeg zich af wat je wilde. Oftewel, What Do You Want. En we gaan gauw verder.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 Ik zei net Walking in the Park. Dat klopt natuurlijk niet. Walking in the, Rain with the One I Love. En dat was van eh, Love Unlimited. Amerikaans eh, damesgroepje. En ehm, die zich bezig hielden met soul en rhythm and blues muziek. En ook veel te maken hadden met Barry White onder andere. Dat was ook alweer heel gezellig. Goed, Love Unlimited, dus Walking in the Rain. Nou, gelukkig hoeft dat vanmiddag niet, want eh, de zon schijnt. En eh, die gaat steeds meer schijnen. Dus geen regen vandaag. Sorry meiden, kan er niks aan doen. Goed, we gaan gauw door met eh, de volgende. En dat is ook alweer een mooie plaat. Ook een Amerikaanse soul diva. Diana Ross. Natuurlijk ooit bekend geworden door de Supremes. En daarna een solo carrière begonnen. En het nummer heet Love Hangover. Liefdeskater. Love Hangover heette eh, het nummer. En eh, het was eh, een liedje van Diana Ross. Dame die wij natuurlijk kennen als de leadzangeres van de band The Supremes. Later genoemd Diana Ross en The Supremes. En toen zij de band verliet, of de groep verliet, ging zij verder met solo maken. En zij werd een van de bekendste Amerikaanse soul diva's, zeg maar. Die er, eh, die er zijn. Nog steeds actief en eh, prachtige nummers gemaakt. Zoals dit Hangover, maar ook natuurlijk een hoofdrol gespeeld met Michael Jackson samen. In eh, de beroemde film The Wiz. Oftewel de, zeg maar, black version of, van, van The Wizard of Oz. Goed, Diana Ross dus. En we gaan verder met Bend Me, Shape Me. En dat is dan weer een hitje van The Americans. was op mijn duvel van de baas. Ik krijg vast strafpunten, want dat waren natuurlijk niet... Ho, rustig. Uh, eh, dat waren niet eh, die, eh, die Americans, maar die American Breed. Maar ja, mijn computerschermpje gaf dat niet helemaal goed weer. en toen het nummer eenmaal draaide, dus zag ik het. Oh, American Breed. Ja, nou ja, jammer dan. dus ik zal wel op mijn krijgen. Nou ja, niks aan te doen. Ik doe het graag. Goed, die American Breed dus en Bend Me, Shape Me. We gaan iets nu eventjes overschakelen naar, uh, naar Nederland. Ja, uh, een band uit Soeterwalde. Dat ligt ergens in Zuid-Holland. En eh, met als bekende liedzanger Theo van S. En die man die is nog steeds actief. Ondanks nog op tournee geweest weer met Pioneers of Dutch Rock, rock and Roll. Met, met Johan Derksen. Theo van S dus. En de band die hij, waar hij bij zong, die, die heette The Shoes. Jawel. En het nummer wat wij van The Shoes gaan draaien voor u, dat heet Men's Life. kwamen ze vandaan, dat zei ik wel. En uh, de zanger dat was eh, Theo van S. En uh, nogmaals, de man is nog steeds actief. Want hij nam dus onlangs nog deel aan Dutch Pioneers of Rock die show met Johan Derksen. En de eh, Shoes hadden natuurlijk grote hits met nummers als Shanana. En natuurlijk ook Osaka. Dat was een van de grootste, als ik het goed heb. Volgende nummer uh, is weer iets aparts. Dan moet ik je toch weer even een klein verhaaltje bij vertellen. Want eh, dit nummer was er mede verantwoordelijk voor dat een van de beroemdste bands ter wereld eh, ontstond. namelijk het gaat om het lieve het nummer 20 Flight Rock van Eddie Cochran. En laat dat nou toevallig het liedje zijn waarmee Paul McCartney solliciteerde bij eh, The Quarrymen, het bandje van John Lennon. En eh, die was daarvan eh, zo onder de indruk dat hij hem gelijk maar bij de band haalde. En zo werd het beroemde songwriters duo Lennon-McCartney natuurlijk geboren. En 20 ehm, Flight Rock, dus nogmaals het auditieliedje van Paul McCartney. Hier is Eddie Cochran. lady with a record machine. When it comes to rockin', she's a queen. We love to dance on a Saturday night. All alone where I can hold her tight, but she lives on the 20th floor of town. The elevator's broken down, so I walk one, flight two, four, five, six, seven, flight eight, flight more. Up on the 12th, I'm starting to drag. Fifty the four, I'm already to sag. Get to the top, I'm too tired to rock. Well, she calling me up on the telephone. She come on over, honey. I'm all alone. I said, baby, you're mighty sweet, but I'm in bed with the aching feet. This went on for a couple of days, but I couldn't stay away. So I walked one, two, five, three, five, four, five, six, seven, five, eight, five more. Upon the twelfth, I'm ready to drag. Fifteen, before I'm starting to sag. Get to the top, I'm too tired to rock. Well, I sent to Chicago for repairs till it's a fixed. I'm using the stairs. Hope to hurry before it's too late. Love my baby too much to wait. All this climbing is getting me down. To find my corpse draped over a rail, but I climb one, two, flight, three, flight, four, five, six, seven, flight, eight, flight more. Up on the 12th, I'm ready to drag. Well, the 15th floor, I'm starting to sag. Get to the top, I'm too tired to rock. Eddie Cochran was dat met de 20 Flight Rock. En ik zei het al, het liedje waarmee Paul McCartney eh, solliciteerde, eh, zich presenteerde aan John Lennon toen de tijd van de Quarryman. En dat was in 1957, als ik me niet vergis. Dus heel erg lang geleden. Goed, ehm, ja, het is nog steeds gezellig. Lekkere, lekkere muziek allemaal. Heartache Tonight. Je zijn de Eagles. Somebody's gonna hurt someone Before the night is through Somebody's gonna come undone There's nothing we can do Het, het eh, nummer eh, van deze Amerikaanse country rock band. Die natuurlijk hele grote succes had. Begon al een beetje met eh, Take It Easy. En dat was, dacht ik, een van de eerste singeltjes in Nederland. En nou, dat werd natuurlijk opgevolgd door vele grote hits. Desperado, Hotel California.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 Niet met Bart van der Meer, maar met Rick Jansen. Want Bart is op vakantie. Ja. En dus... Maar ik vond... Hè, moet gewoon doorgaan allemaal. Toch? Ja. Vandaag. Wij gaan eh, snel verder met Genesis. Prachtig ziet prachtig stuk van deze eh, band rond. Peter Gabriel. Het heet Abacap. Uh, en niet alleen eh, Peter Gabriel, maar ook Phil Collins natuurlijk. En Mike Rutherford. En nog meer van dat soort mensen. Abacab van eh, Genesis in dit geval met Phil Collins. Uh, die ehm, Peter Gabriel later opvolgde als leadzanger. Terwijl hij oorspronkelijk als drummer bij de band zat. Eh, Phil Collins met Genesis en Abacab. We gaan het laatste nummer. Want we zijn er alweer helemaal klaar voor. En dit is Georgie Fame. Als laatste voor dit eerste uur.